Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. In Duitsland is een klopjacht aan de gang. Bij een verkeerscontrole in het zuidwesten van het land zijn vannacht twee agenten doodgeschoten. Ze konden via hun portofoon nog wel om hulp vragen, maar toen collega's kwamen kijken waren ze al overleden. De politie is hard op zoek naar de dader of daders. We weten niks over een vluchtauto en welke kant die is opgereden. De Duitse politie roept op om geen lifters mee te nemen. Tientallen tolken en andere mensen die westerse landen hielpen in Afghanistan zijn gedood nadat de Taliban in het land de macht greep. Blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Ruim 100 mensen zijn vermoord. Na de gestopte evacuaties beloofden landen zoveel mogelijk mensen die geholpen hadden veilig terug te halen. Een man uit Veldhoven in Brabant moet op zoek naar een nieuw verjaardagscadeautje. Hij reed voor zijn jarige vriend Wouter naar een dorpje met daarin de Woutersstraat. Hij schroefde het straatnaambord los en nam het mee totdat hij de politie tegenkwam. Die heeft het bord in beslag genomen. En op meerdere plekken in ons land is al stormschade door storm Corrie. In IJmuiden bijvoorbeeld zijn gevelplaten losgekomen en onder meer in Den Haag zijn bomen omgevallen. Deze vrouw in Kornwerderzand, een dorpje aan het eind van de afsluitdijk, is vanochtend al even naar buiten geweest. We maken vaker mee natuurlijk en er is hier altijd wind. Hè. Het waait eigenlijk altijd. Alleen zo hard, ja, al naar buiten geweest? Ja, ik heb de hond al helemaal uitgelaten, helemaal rond geweest. Dus uh, dat was even heftig, een val tegen de wind in. De hond die wil eerder naar huis dan ik. Ja, vanwege storm Corrie zijn voor de zekerheid een paar teststraat dicht. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geschrapt. En hoef je niet per se op pad met de auto, blijf dan thuis.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 people find a way to go no matter what the matter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 30 op de vlucht om bij jou te zijn would you like a drink with me? Come on, can I talk to you? It's all, you know that you don't have to leave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 the rest, you know that you don't have to leave. Saying, why didn't I go i with you tonight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 cry it all. I would say I'm pretty tough. But it's been a couple weeks now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought be done with the hardest part. When I pull myself out of your arms, wish I knew that was only the start. All that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part when I pulled myself out.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 and suddenly you're in love up suddenly you're in love suddenly heart people paid big deals.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 voor het eerst lag ze hier 是的。